Wow, hallo allemaal. Van harte welkom bij Jeston in Generaal. Deze eh, hij staat erg hard, Theo. Staat hij, eh, staat hij hard? Is dit beter? Ja, dit is beter. Eh, bij deze 31ste Jeston in Generaal. Ongelooflijk. Het eerste uur. Het, het, aan het ijs is nog in 15 centimeter. We gaan niet zeggen het get on. Ik denk het nee. get out. Het, eh, oet, Echt, het ijs is nog geen 15 centimeter en onze technicus, aspirant-technicus, stagiaire-technicus, hoe heet die gozer? Niek, eh, Niels. Flip? Niels, ik ben zijn naam kwijt. Nie- Beetje vervelende man. Zo'n Ja. alfa, beta mannetje, beta mannetje. Ja, een beta zonder vitamine C. Ja, ja, ja. Hij is ziek, hè? Hij is ziek, ja. Hij is ziek, ja. En het ijs is niet eens 15 Ik kreeg een aangetekende brief van hem vandaag... waarin hij eh, melding maakte van zijn eh Heel goed. Heel goed. Ja. Ik vind dat... Eh, het is wel netjes aangekondigd. mensen met griep moeten dat gewoon aangetekend versturen. En het ijs is nog geen 15 centimeter. Dus gaat, waar? gaat het door? Of Wordt hebben we het over? Ja, moet, moeten we het er nog over hebben? Het gaat niet on, John. Het gaat niet on. Nee. Oké. Moeten we die hele, dat hele circus niet gewoon met carnaval naar, Maastricht of Limburg verhuizen? Nee, ja, nee ik zou... Kijk, ik, heb, ik had vandaag zoiets van, als ze het al willen tackelen voor een eventuele toekomst, laten ze er dan in godsnaam een alternatieve zevenstedentocht van maken. Hmm. Dan zijn er in elk geval zeven genoeg. Dan hebben ze een zeven genoeg, laat ik het zo zeggen. Want dat zijn met name die laatste vier, of hè, in dat hele stukje, de slurf zeg maar, van Friesland. De slurf en het zuidwesten. Wat is niet de genoeg staan. Ja. Dus- Misschien moeten er dan wat meer dweilorkesten komen. Dus, ja, Niks mis met een goed dweilorkest, nee, zeg ik altijd. Goed, gaan we. Oh, de muziek komt erin. Nee, <laughs> over dweilorkesten gesproken. <laughs> we, gaan, we gaan beginnen met deze Jazz Tournee Generaal. En ik heb een erg leuk nummertje uitgezocht van eh, onze eigen John Bartels en Jimmy Solier, wijle Jimmy Solier, van de Chaplin Band uit 1982. Nee, is dat nog, dat is de band nog van, eh, zeg eens gauw... De Chaplin Band, eh, de, de, de, de, de, de zanger. Jimmy Solier? Oh, was dat Jimmy Sollier? Mm ah, oké. ik was even in de war die Dat was de dus. beste zanger van de Chaplin Band. Ze hebben nog wel, mhm. ja, Walter Nita ook nog. Walter Nita, Jimmy die ik. Ja. Jimmy Sollier nog net iets beter, als ik heel eerlijk ben. Walter die ook nog in die tijd heel veel met Steely Dan gedaan heeft, geloof ik, hè? Met Steely Dan? Nou ja, hij had een bandje, eh, volgens mij was het na zijn partnertijd, oh, ja. waarin die ja, Steely Dan ook nog met enige regelmaat vertolkte. En dat was wel wonderschoon, hoor. Toch met mhm. enige regelmaat gezien, maar... Heel goed. Heeft mij wel kippenvel bezorgd. Maar bij de Chaplin Band vond ik Jimmy Sollier beter. Oké, we zijn eh, eruit. Ja. Het keert on. En ehm, ik dacht, ik, ga eens een nummertje uitzoeken van hun LP 1982, Dancing on Town Square. En daar staat ook een, op die LP, op dat album staat ook een nummer dat heet Dancing on Town Square. Mhm. En ehm, ze zingen daarna Carnival's Coming. Dus ze hebben John Bartels en Jimmy Saulnier, die het nummer geschreven hebben, hebben gedacht aan carnaval in Maastricht op een vriendhof. Ongelooflijk. En ik, misschien is het wel het mooiste nummer eh, dat ooit over carnaval is, eh, eh, is gemaakt in plaats mhm. van een carnavalsnummer. Maar dat, zit, dus- dat zit, ergens cryptisch verscholen dus, die, verwijzing? Je hoort het dadelijk. Dancing on Town Square, Carnival's Coming. Oké. Luister maar. Leuk. 80 was al heel duidelijk dat de Chaplin werd heel goed naar Stilida en naar Gino Vanelli heeft geluisterd. Ja. Maar dat doet allemaal niet ter zake. Beter eh, goed gestolen dan eh, slecht verzonnen. Maar ik vind het niet eens zo gestolen. Ik vind het gewoon een heel erg lekker nummer. En te meer daar het ontegenzeggelijk een Maastrichts nummer is. Want het gaat toch echt over carnaval en dansen op het dorpsplein. Nou, nee, stadsplein. Hebben die eigenlijk eh, eh, eh, buiten de Europese grenzen nog iets kunnen bereiken, die Chapman Band? Ik heb geen flauw idee. Ja, Volgens mij, Il Valerio, dat, dat is volgens mij hun grootste hit geweest. En dat, dat, dat was van origine een Italiaans disco-nummer. Hmm. En volgens mij is dat nog wel een bescheiden hitje geweest. Hmm. Ze hebben... Ehm, ja, ik, legendarische verhalen van John Bartels dat hij naar Jamaica moest om eh, een, een reggaeplaat op te nemen. Nou, dat zijn hele <laughs> andere verhalen. Maar eh, een, een bescheiden internationaal succes, maar ja, toch wel heel erg goed. Ja. Het overschreed de Maastrichtse grens qua muzikaliteit. Oh, al Absoluut, absoluut. Tijd voor 2007, toen Bart Lust eh, met zijn quintet met een hele aardige cd uitkwam, Don't Touch the Bell. En daarvan gaan jullie luisteren naar don't touch the bell. Een ritmesectie zo strak als een puberale ochtenddirectie En daaroverheen een <laughs> trombone en een tenorsax. Kan het mooier. Ik zit te wachten op die dichtbundel van jou, John. <laughs> ja, het is gewoon... Ja, Jouw vocabulaire zo op zo'n jazzavond is echt... Eh, ja, waar haal je het vandaan? Ja, maar het is toch hartstikke mooi? Dat is zeker mooi. Ja. ja. Nou, maar ik heb het ook even over de synoniemen die je gebruikt. Ja, Mogen wat mij betreft echt in een dik bundel. <laughs> ja, nee, dat, nee, daar is het allemaal veel te obligaat eh, voor. Nee, maar eh, wat ontzettend leuk. Bart Lust, een eh, trombonist en een trombone in combinatie met een tenorsax. En inderdaad zo'n retenstrakke en toch ook vrije <clears throat> soepele ritmesectie. Dan is de toon gezet, hè? Dan is de toon gezet en dan klinkt het eigenlijk hartstikke goed. De Jazz Crusaders deden het al in 1960 of, of 1959. Maar... Uh, Gezegende formules. 50 jaar later deed Bart Lust met zijn quintet het nog een keertje dunnetjes over. Mooi. Goed, het volgende nummer. Eh, Ray Brown met Mill Jackson. Ray Brown, de, misschien wel een van de allerbeste bassisten, contrabassisten die eh, de jazzwereld ooit heeft voortgebracht. hij ehm, was ooit kort getrouwd met Ella Fitzgerald. En eh, ik weet niet of je eens een foto van Ella <clears throat> hebt gezien. Ze kon goed zingen, maar was er niet echt een lekker wijf. Dus ik snap ook wel dat dat weer eh, uit elkaar is gegaan. Mill Jackson, een hele goede vibrafonist. Natuurlijk bekend van de Modern Jazz Quartet. En zij, die twee, Ray Brown en Mill Jackson, hebben ooit een plaat opgenomen met een orkest dat per nummer afwisselend onder leiding stond van oftewel Oliver Nelson oftewel van Jimmy Heath. Mhm. Eh, die plaat heet gewoon Ray Brown en Mel Jackson. Plus Oliver Nelson Orchestra, featuring Jimmy Heath. Wie van de twee het orkestleider het arrangement heeft geschreven, eh, weet ik even niet. Ik heb de plaat gedigitaliseerd. Ik heb hem net binnen. Het is een eh, plaat, een album uit 1965. En jullie gaan luisteren naar een geweldig nummer. En dat heet Monterey Mist. alsjeblieft, lieve luisteraars, jullie worden weer verwend, al zeg ik het zelf. Uit 1965 was dat Ray Brown op contrabas en Mill Jackson op vibrafoon met een big band onder leiding van Oliver Nelson en Jimmy Heath. En van 1965 is het een jaartje verder naar 1966. En dan komen we uit bij Billy Larkin. En Billy Larkin is eigenlijk een pianist die een beetje in de hoos van Ramsey Lewis, hè, die had zo'n beetje het, het, eh, wel meest commerciële jazz trio eh, ter wereld. En ook wel het meest succesvolle. De, de Ramsey Lewis trio, eh, mhm. Wade in the Water en dat soort. En eh, The In Crowd had hij een paar hele goede grote hits. Hits die dus verder reikten dan het gemiddelde jazzpubliek. Nou ja, daar, daar, daar, kon het zeg maar, commerciële publiek ook nog een beetje van proeven. Die snapten dat. Ja, precies. En het was, het was ook wel heel, heel erg leuke muziek hoor. Maar Billy Larkin eh, die dacht van... hé, hey, ik kan ook heel goed piano spelen. Laat mm ik mhm. dat eens na gaan doen. En dat werd niet echt een succes. Dus toen stapte hij maar over op een Hammond B3. Ja, kijk, en dan heb je mij gewonnen. Ja, ik zie hem stralen. Dat ziet u niet, maar dat zie ik. <laughs> Laten we luisteren naar een eh, track van Billy Larkin en the Delegates. Zo heette zijn bandje. Billy Larkin en the Delegates. Eh... Een lekker nummer. Sticky Wicket. Larkin en de Delegates. En als je ooit een LP of een CD van de, de gasten tegenkomt, schroom niet om het te kopen, want het is heel erg goed. En dat geldt eigenlijk ook voor Julie London. We gaan uh, zometeen drie nummers achter elkaar draaien. Ja, John Kamstra, oftewel DJ Bluetone, is erg gecharmeerd van Julie London. Ehm, we gaan luisteren naar een eh, track uit 1965, uit 1957 en uit 1958. Um, ja, het eerste nummer is echt heel erg leuk. Girl Talk vind ik echt een prachtig nummer. Let bij het tweede nummer vooral op eh, de eerste zin wat ze zingt. Want de, ze zingt, de erotiek. De erotiek druipt er werkelijk vanaf. Eh, go slow when you touch that curve, baby. Go slow. Kan het mooier. En dan, ja, het kan inderdaad <laughs> heel veel mooier als Julie London zingt, het zingt. In plaats van eh, dat ik het aankondig. En het derde nummer is Daddy. Ga luisteren en genieten van Julie London. We like to chat about the dresses we will wear tonight. We chew the fat about our dresses and the neighbors fight. Inconsequential things that men don't really care to know become essential things that women find so apropos. But that's a dame, we're all the same. It's just a game, we call it good. girl talk. We all meow about the ups and downs of all our friends. The who, the how, the why, we dish the dirt, it never ends. The weaker sex, the speaker sex, you mortal males behold. But though we joke, you for a ton of gold. It's all been planned, so take my hand. Please understand the sweetest girl talk talks. So take my hand, please understand the sweetest girl. Ooh, honey. Take it easy on the curve. When love is slow, ooh, honey. What a tonic for my nerves. Go slow We've got such a lot of time when love is slow, honey. How the mercury does climb. I like my lovin' done gently. So when your kissing lips start, just a little here, a little there, sort of a la carte. Go slow, ooh, ooh honey, take it easy you should. When love is slow, ooh, honey, then it does you so much good. You make me feel so good. Hm. Ja, dan gaat er even iets mis met de techniek. We hadden het volgende nummer, het derde nummer van Julie Ronan klaarstaan, maar er staat geen muziek in, dus die is slecht geïmporteerd. We moeten dadelijk eens even kijken hoe het eruit ziet, uh, John. Ja, nou, ja. dan schieten jullie... Het kan gebeuren. Lieve luisteraars, jullie schieten natuurlijk geen fuck mee op. Laten we hopen dat het met de rest <laughs> wel beter gaat. We gaan luisteren naar, eh, eh, naar de, de verschrikkelijke eh, lekkere zwoelheid van Judy London. Stappen we over naar de rauwe werkelijkheid in de blues van Jimmy Witherspoon. Twee nummers heb ik voor jullie geselecteerd van het album Baby Baby Baby uit 1963. Jullie gaan luisteren naar Kenny Burrell op gitaar, Leo Wright op sax, Gildo Mahoney's op piano... George Tucker op bass en Jimmy Smith op drums. Dus niet Jimmy Smith op orgel, maar met IE op drums. Dat was namelijk ook een drummer. Mhm. en Jimmy Witherspoon himself zingt. Jullie gaan luisteren naar de nummers Ceylon, Little Girl en daarna naar Blues and Trouble. You can mistreat me here, but you can't when I go home. You can mistreat me here, but you can't when I go got a fine little girl there. What will make you leave me alone? I gave you all my money. Tell me what more can I do? what can I do? You're a fine little girl, but you just won't. across my bed. You were too intoxicated to remember what you said. Well, I know you didn't want me when you lay down across my bed. You were too intoxicated, baby, to remember what you said. heel grappig. Als je dan naar luistert, dan hoor je eigenlijk in de verte ook wel een Scream in je Hawkins op de een of andere manier. Ja, hij ging alleen niet zo ver. <clears throat> Jimmy Witherspoon eh, nee. was altijd een blueszanger die zich graag liet begeleiden door fatsoenlijke jazzmuzikanten. Liever ah. nog dan uh, blues eh, rock mannen. Alhoewel die dat later ook wel gedaan heeft. Maar ik vind die regel zo mooi, wat hij zingt. You were too intoxicated baby, <laughs> but I remember what you said. <laughs> Hoe blues wil je het hebben? Zullen we nou nog een eh, nummertje van Jimmy Witherspoon doen? Ik eh, vind hem goed. Ik heb hem inmiddels klaargezet. Want we waren een beetje aan het rommelen met de techniek, maar het is allemaal goed gekomen. Ceylon, Little Girl, geloof ik. Ja, dat was het. En we gaan nu naar Blues and Trouble, als het goed is. Oké, eh, Blues and Trouble. Ja. Mhm, nou, daar zaten we vandaag inderdaad wel een beetje in. <laughs> nou ja, dat moet kunnen. Live radio op Maastricht FM. Komt-ie. about blues and trouble. That's all I ever had from you. They say the good will overshadow the bad. sun goes down. jazzy blues van Jimmy Witherspoon, eh, vergezeld door niemand minder dan Kenny Burrell op gitaar. En dat is een heerlijke combinatie. Daar waar je het tegenkomt, meteen kopen. Maar dat zeg ik volgens mij bij elk nummer wat ik Nou, nee, daar ben je niet eh, eh, helemaal generaliserend in, in die opmerking. Maar als het <laughs> beklijft en... het is toch heerlijk Het kippenvel werkt, ja. Ja, absoluut mooi. Ik had er, ik, ik had er inderdaad, ik, ik heb er nooit iets van meegekregen. Dus mijn idioom is uitgebreid. Dankzij, ik eh, Oké, mooi. Ja, mhm. Jimmy, Jimmy, eh, ja, Jimmy Witherspoon, de blues, is altijd... Eh, ja, ik, volgens mij zeg ik dat net ook al, even ik net tegen jou, de, uh, terwijl het nummer liep, dat hij zich altijd liet begeleiden door goede jazzmuzikanten. En dat maakte toch iets aparter dan dat je dat met, met van die bluesrock, mhm. halve mm zolen gitaristen gaat doen. Die ja, hou je daar niet van? Nee. Ah, nee. De meesten kunnen gewoon niet meer dan drie akkoorden en, dan, en dan niks creatiefs. En dan... Dat is niet jouw ding. Nee, ik krijg daar geen strakke plassen van. Terwijl van de andere kant, nou ja goed, die bedoel, blues is toch voor, over het algemeen ook wel een beetje drama en... Eh, ja, vind ik toch ook wel vaak dat als je het klein houdt, mhm. dat, die, dat dat drama-gevoel eh, een, een nadruk krijgt, een prettige nadruk. Dus in die zin is het ook wel weer, heeft het zijn bedoeling dat het in het klein... Ja, maar bluesrock ellende die we in de jaren 60 <clears throat> over ons heen hebben gekregen met Cream en, en hoe heet die ene, die, die gitarist, ik vergeet altijd zijn naam, de vorige keer wel, Eric Clapton. Oké. Mhm. Dat is toch verschrikkelijk? Daar zat toch nooit een blazer bij of een Hammond of zo? <laughs> Dat is echt een ramp, man. Daar wil je toch niet naar Het is niet jouw sprookjesboek, dus is duidelijk. Nee, nee, nee, En al die fossielen uit de jaren 60 die dat en allemaal. Beste gitarist ter wereld, Schijt toch uit, man. <laughs> Nee, dat is het allemaal niet. Heerlijk. We gaan door met Roy... It get on, hè. It get on. Roy Pachi. Eh, Roy Pachi, is, dat is wel leuk. Dat is een, eh, een, een trompetist die uh, gepokt en gemazeld is eh, met jazzmuziek, maar met Siciliaanse volksmuziek ook. Mm. Hij, de man komt van Sicilië, maar vertrok op jonge leeftijd al onder andere naar Catalonië, waar hij Manu Chao tegenkwam. En op de, de belangrijke albums van Manu, Manu Chao speelde hij en leidde hij ook de blazerssectie. Mm-hmm. Maar hij heeft ook zelf zijn eigen orkest en dat heet Aretuska. En dat is een, een, een allegaartje van, ja, dat komt overal vandaan. Dat gaat van Afrika tot, tot Jamaica, Amerika. Uh, dus dat zal vast Europese een, landen. een anagram zijn van... Eh, en dan vinden ze elkaar een beetje in eh, ska-achtige muziek. Mhm. En van zijn LP Tuta Posto uit, wat is het, 2003. Dus een bijna Oké, okay, ik wou vragen welke tijd hebben we het over. Nou, we negen jaar oud. Nou. Ehm, gaan we luisteren naar twee nummers. Uh, Churi Churi en daarna de klassieker monin van Art Blakey, bewerkt in een ska-versie door Roy Pachi. Geniet ervan. Com'è, Picciotto? Tutto a posto? Eh. Alsjeblieft. Hier moet je de maffia toch mee kunnen verjagen? <laughs> ja, ik heb ze afgelopen september eh, tijdens een vakantie op eh, Sicilië eh, live mogen zien. Puur toeval, we hadden een huisje gehuurd. En de huisbaas zei, ja, er komt vanavond een bekende Siciliaanse ska-trompetist op het plein spelen. Er is een soort anti-maffia concertavond, festivalletje. En, eh, maar ik ben zijn naam even kwijt. En ik dacht meteen, dat kan, dat kan er maar eens. Ik ken maar één trompetist die ska speelt. Eh, en dat is Roy Pachi. En ik zei, is het Roy Pachi? Ja, ja, ja, that's him, that's him, zei hij. En dat was, uh, ja, geweldig. Incredibile, incredibile nonsense. ja, je moet je voorstellen, een, een plein, in politie generosa. ja, een dorpje. Het stelt helemaal niks voor. Met één kruidenier, één slager en één ehm, bakker. En, maar wel het oprechte leven. Ja, He? En ah, dat zijn allemaal broers van elkaar. De kruidenier verkoopt geen eh, vlees en eh, ook geen groenten, want dat eh, doen dan weer broers naast hem. Maar, U luistert niet naar de ANWB-reistips overigens. Nee, nee, ik ben altijd bij nee, ga, ga, vooral niet naar Politie Generosa. Nee. Nou, dat is veel te leuk. Ik wil dat dorp voor mezelf houden. En daar stond Roy Pachi te spelen en dat was fantastisch voor een paar duizend mensen. Ehm, toen hebben wij dat onder het genot van een fles Siciliaanse wijn ja, feest gevierd op dat, op dat plein. Maar eh, het, ik vind het op plaat heel leuk, maar live is, het, is dit soort nou, dat zal zeker. Heel erg veel leuker. Ja. Goed, genoeg over Roy Paci. Moose Allison, de blanke bluesman. Die een mm. beetje de mm. intelligent... Ja, dat was In zijn beetje, eeuwige witte pak. Ja, ook. En hij, eh, hij maakte toch een beetje cynische teksten. Een beetje te maar mooi, hè? Ja, college, college blues zullen we ja, noemen, hè? Ja. ja. is een, goede. ja, een, eh, vind ik een mooie benaming, absoluut. Laten we gaan luisteren naar Wild Man on the Loose. 1962 Moose Allison Wild Man on the Loose. En dan gaan we drie jaar verder naar 1965. En toen nam Jackie Ivory, een lekkere Hammond-organist, het volgende nummer voor jullie op. Speciaal voor jullie, echt waar, al geloof je het niet. Do it to death. En daarna kunnen we luisteren naar het landelijke Novum Nieuws.